Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Op een snelweg in de Amerikaanse staat Kentucky zijn meerdere mensen beschoten. De politie kreeg aan het begin van de avond verschillende meldingen... dat vanuit bebost gebied werd geschoten op auto's. Volgens de burgemeester van het plaatsje Londen zijn er geen doden gevallen... maar zijn zeker zeven mensen gewond geraakt. Lokale media melden dat sommigen er slecht aan toe zijn. De politie heeft de weg afgesloten en mensen aangeraden binnen te blijven. Er is nog niemand opgepakt. Wel is een signalement van de vermoedelijke schutter verspreid. Het dodental na een schoolbrand in Kenia is opgelopen tot 21. De brand brak donderdagnacht uit in een slaapzaal waar meer dan 150 jongens lagen te slapen. 19 lichamen werden gevonden op de plek van de brand. Twee kinderen stierven later in het ziekenhuis. Uit een zwaar beveiligde gevangenis in Portugal zijn vijf zware criminelen ontsnapt. De Brit, Argentijn, Georgiër en twee Portugezen ontsnapten vanochtend met behulp van een ladder. Die was volgens de gevangenisdirectie over de muur gegooid... waarna de gevangenen over de 6 meter hoge muur konden klimmen en ontsnappen. Ze werden daarna meegenomen door auto's die voor ze klaar stonden. De vijf zaten lange celstraffen uit voor onder meer drugshandel en ontvoering. De politie heeft een klopjacht op ze ingezet. De finale van de US Open is bij de vrouwen gewonnen door Arina Sabalenka. De tennister uit Belarus was in twee sets te sterk voor de Amerikaanse Jessica Pegula. Het is de derde Grand Slam titel voor Sabalenka, maar het is voor het eerst dat ze de US Open weet te winnen. De finale bij de mannen wordt later vandaag gespeeld. Het weer. Van zuid naar noord trekken buien over het land. In de ochtend is het in het noorden nog bewolkt. Verder schijnt op veel plekken de zon bij zo'n 22 graden. Vanavond is er weer kans op een bui, vooral in het zuidwesten.